11 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het klimaatakkoord dat het kabinet vanmiddag presenteert... is onvoldoende om tot een effectief klimaatbeleid te komen. Dat zeggen milieuorganisaties Greenpeace en Milieudefensie... en vakbond FNV. Het klimaatakkoord is vooral bedoeld om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan... en te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Het kabinetsvoorstel voor een CO2-heffing wordt door de drie partijen gezien als een schijnoplossing. Verder benadrukt de FNV dat de kosten van energietransitie te veel veel bij de burgers wordt neergelegd. Wel zijn de partijen positief over de afspraken voor duurzame elektriciteitsopwekking. De man die verdacht werd van het plannen van een moord op PVV-leider Wilders is vrijgesproken. De man van 61 werd aangehouden in Heerlen, waar Wilders was om campagne te voeren. Hij had een bijl bij zich en twee Stanley-messen. Wilders zegt in een reactie dat de rechterlijke macht in Nederland gestoord is. Hoewel de verkoop van tabak aan jongeren onder de 18 al twee jaar is verboden... kunnen die nog steeds vrij eenvoudig aan sigaretten komen. Blijkt uit onderzoek van de NVWA. Bijna 140 winkels kregen daarvoor een boete... en twee keer werd een bedrijf tijdelijk stilgelegd. Het slechtst is de situatie in shisha-lounges. Bij 60 van de controles bleek dat er in de waterpijpen... mengsels met tabak werden gerookt. De deels ingestorte Morandi-brug in de Italiaanse havenstad Genua is nu helemaal verdwenen. Even na negen uur zijn de brugdelen die nog overeind stonden opgeblazen. Twee pilonen met daartussen een deel van het wegdek stonden na de ramp nog overeind... en konden niet anders worden gesloopt dan door een, gecontroleerde explosie. Vorig jaar augustus stortte de brug grotendeels in. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Al snel wees de politiek naar Italiaanse wegbeheerder Autostrade. Verschillende topmensen van het bedrijf en ambtenaren van het ministerie van Transport worden verdacht van dood door schuld. Het weer. De bewolking verdwijnt geleidelijk en vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. De temperatuur ligt tussen de 21 graden in het noorden en 27 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging op de A10, de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens 3 kilometer.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 hesitate. Break down the garden gate. There's not much time left today. Life is a highway. I will ride it all night long. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl is het ritme van Zandvoort. This is our chance. If you wanna dance, let's take our chance.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 Yeah, you thought you had me. You thought that I was done, but I'm stronger up against the piace così. piace così. piace così. my shoulders. Tell me what you see. under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw roll away. This is the end.